Radio Els 558. Jimmy Jones is 24, a little man who lives next door. He lives a very simple life Yes, got a car, a house, a wife, and the life he lives pays only what he gives. Every day at half past five, he's coming home, kisses his wife, sits down reading the news, kicks off his shiny shoes, and after dinner he's watching movies on his collar TV. Far too late to break away, far too late to change the play. No illusions anymore, it's far too late. Jimmy Jones, 31, he's got a daughter and a son but it's still the same old way year after year, day after day. And the life he lives pays only once. En ook deze woensdag natuurlijk de L-schijf van het schitterende Nederlandse duo Greenfield en Cook, Far Too Late uit 1973. Even klappen voor de jongens. In de de komende Welkom luisteraars bij de Show des Shows, de afa show zoals dat al 35 jaar lang het geval is. Het is vandaag woensdag 14 oktober van het jaar des alles 2015 en de week is weer door de midden. Het gaat toch wel weer vrij hard hè, we gaan alweer lekker naar het weekend toe. En eh, we merken ook dat het eh, herfst wordt en zelfs bijna winter in Limburg, want daar schijnt het nu op dit moment een beetje natte sneeuw te vallen. Het was uh, inderdaad vandaag ook koud, maar gisteren vond ik het eigenlijk veel kouder. Toen had het s'nachts ook een beetje gevroren en zo, want ik zag de buurman hier al een beetje de autoruiten krabben. Hoe is het allemaal met jullie? Lekkere dag gehad? Ik hoop het wel, ondanks het slechte weer, want het regent nu alweer. Het is bijna de hele dag al een beetje druilerig en donker, want ik zie het al een beetje schemeren. En het is net vijf over vijf en het begint al een beetje donker te worden. Wat gaan we doen in de show nou? Nou de bekende dingetjes natuurlijk, zoals weet je nog wel, we hebben wat nieuwsberichten. We zullen zo meteen eens even kijken waar de files staan hier in Nederland. En we hebben natuurlijk muziek, onder andere van Robert Plant, van The Equals, van Earth, Wind Fire, van David Bowie, van Shabby Tiger, nooit van gehoord. Outsiders, Fleetwood Mac komt voorbij. Earth and Fire, dus dat is niet Earth, Wind Fire, maar dan zonder wind. Crosby, Still, Nessie Young, oh dat is een hele mooie plaat, daar moet je zeker even aandacht aan besteden. We hebben Helen zo meteen maar we beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk met een Heel mooi nummertje uit 1965, Back to the 60s. Ja, ja, ja, ja. De kennis herkennen hem al. Hier is Donovan en Colors. Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time That's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her see her. Uh huh. That's the time. That's the time. I love the best. is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time. Wat heeft deze man een schitterende muziekwerken gemaakt? Ja, ongelooflijk. Dit kwam uit 1965. We hebben het hier natuurlijk over Donovan en Colors. Welkom bij de Ava Show op Radio Els 558. The Ava Show. All Hit Radio. Radio Else. 558. Adult. Adult. Adult. Een van hun mooiste vind ik persoonlijk hoor. Ja, ja, ja, ja, uit 1984. All in Oats en Adult Education. Ja, Elzetta, meneer, de koffie. Ja, ja. krijg geen chocolademelk vandaag. Oh, ik krijg geen chocolademelk vandaag. Ik heb een bak koffie gehad. Ja. De krant van vandaag. Dat was wel even schrikken voor de Nederlandse Herman Lubberdink toen hij zichzelf met onze prinses Beatrix op de voorpagina van het Duitse blad Die actuele zag staan. Vooral het verhaal eh, erbij, waarin wordt beweerd dat hij wel eens de nieuwe liefde van de prinses kon zijn, heeft hem en zijn vrouw verbijsterd. Plots was Herman Lubbedink voorpagina nieuws, zo merkte zijn vrouw op. Het stel begreep er niets van. Hoe komen ze daar nou bij, vragen ze zich hardop af tegenover RTL. Dit hebben ze echt uit de duim gezogen. Wendy van Dijk, die gisteren al dreigde stappen te ondernemen tegen Quote om een verhaal over kookgebruik, doet er nu nog een schepje bovenop. De presentatrice plaatst een foto met al haar collega's van de serie Moordvrouw met een knipoog. Pas op hè, nog één keer iets lelijks zeggen over mij en... Want Wendy en haar medeacteurs uit de serie staan er allemaal op met een getrokken pistool. Ja, ja. Russische militairen hebben de afgelopen 24 uur 40 doelen van de IS in Syrië aangevallen. Dat gebeurde met 41 aanvalsvluchten. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie woensdag. Bij de bombardementen vernietigde de Russische luchtmacht onder meer werkplaatsen in de buurt van Aleppo, die terroristen gebruiken om explosieven voor zelfmoordaanslagen te maken. De NOS reist volgend jaar met minder verslaggevers af naar het EK voetbal in Frankrijk. Nu het Nederlands elftal niet is gekwalificeerd voor het toernooi, laten omroep de Oranje Watchers achter in Hilversum. De NOS blijft desondanks wel alle wedstrijden uitzenden. In het Hilvarense Beekse Safaripark de Beekse Bergen dat is een moeilijke zin, is sinds kort een eikelzuiger actief. Deze zuiger houdt zich niet bezig met mensen, maar probeert het leven van sommige diersoorten makkelijker te maken. Vooral Afrikaanse dieren kunnen namelijk dodelijk ziek worden van het eten van eikels. <clears throat> In de Tweede Kamer is een keihard debat gaande over asielopvang in Nederland. Vanuit de oppositie klinkt kritiek op de coalitie, coalitiekoers rond de afhandeling van de grote migrantenstroom naar ons land. De stevigste woordenwisselingen vonden evenveel plaats tussen PVV-leider Wilders en alle andere fractievoorzitters. Hij vindt dat partijen als VVD, PvdA, SP, CDA en D66 de deur voor vreemdelingen wagenwijd open zitten. Een quote van Wilders was dan ook: Kom maar binnen, Ali, met je knecht. Ja, ja, het is maar allemaal wat. Wij gaan hier gewoon lekker door met de muziek. <laughs> De afwasshow. En wat horen we hier allemaal? Oh. Oh, het is ook allemachtig prachtig hoor, hier in de afwasshow op Radio Els 558. We gaan luisteren naar Crosby, Stills en S. Zonder Jong met de Merken Express. Looking at the world through the sunset in your eyes.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 Sunday just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my, my, my, my, my mouth. Gold drops hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your levers we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding? on the Marrakesh Express. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. 20 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. niet zo'n vreselijke grote hit geweest voor Earth and Fire met Johnny Kargma natuurlijk. Hè. Love of Life hoorde je hier in de Avashow op Radio Els 558. Ik zit even een poging te wagen om naar de files te kijken, maar het valt geloof ik allemaal wel mee. Er zijn maar een paar files die groter zijn dan 10 kilometer. Nou ja, dat is heel normaal hoor in Nederland. Maar mocht je erin staan, eh, heel veel sterkte. En ik hoop dat je gauw thuis bent achter de aardappels bij eh, Moeder de Vrouw. Hè. En wij gaan ondertussen hier maar lekker door met de muziek. We gaan weer back to the 60s, zoals dat heet, naar 1967 met de Outsiders. En hier is Dutch. hand. Yeah, then she looked at me. Oh, I could see her eyes. But just as I hoped, just as I hoped they would be. I said, touch, baby. I didn't mean to touch you, but I just touched your hand. look so understanding, try to look so recommending, she held my hand so tight, we didn't speak a word, and I stayed right by her side. That's how we spent the night. I held her hand in mine, it made me feel so fine, and I. Well, sister. I didn't intend that you, but I uh, touched your little hand. Yeah, you look at me, and I could see your eyes. But just as I hoped, as I hoped they would be, well, touch. but I touch your hand. Well, you were so understanding. I tried to look so recommending, and I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love. Ik heb hier een verzamel-cd van deze jongens liggen. We praten hier namelijk over de outsiders met Wally Tax natuurlijk. En daar staat zulke verschrikkelijke mooie muziek op. Onder andere dit. En dit was wel hun grootste hit uit 1967. De houtzijde, zoals gezegd hier in de Ava Show. Met Touch. Ava Show, meer muziek. Nou, we gaan even wat slower hoor, wat slower. Nou, het valt wel mee, maar de titel van de plaat is wel zo. Slow down. We gaan naar 1975 toe in de Alpha En na dit plaatje zullen we je even meenemen in een reis in het verleden. Hier is Shabby Tiger en Slow down. nog wel wat dingetjes uit het verleden? Het is trouwens vandaag 14 oktober en dat is de 287ste dag van het jaar. En we hebben er nog 78 af te tellen voor 2015. Wat gebeurde er allemaal in het verleden vandaag? In 2010 in Chili worden de 33 mijnwerkers die ondergronds opgesloten raakten op 5 augustus bij het mijnonval in Copiago in iets meer dan 22 uur allemaal gered. Ik kan me die beelden nog wel goed herinneren. Het was eh, toch wel eh, vrij eh, heftig allemaal. En in 1944 ook wel heftig. Bij het bombardement van Zutphen komen meer dan 100 burgers om en vallen honderden gewonden. Even naar de politiek uit het verleden. Oh, de beroemde Nacht van Smelzer vond vandaag plaats. Dat was in 1966 en toen viel het kabinet Kals. En in ook in 1966 werd de Nederlandse politieke partij D66 opgericht. En in 2010 vandaag de installatie van het eerste kabinet van minister-president Rutte. Zo, ander blaadje pakken, jongens. In 1999, de stichting Dutch History wordt opgericht tussen de gemeente Den Haag en de Efteling voor de bouw van een toeristische attractie. volgens mij is dat nooit wat geworden, want. <coughs> Excuus, ik heb er nooit iets meer van gehoord. We gaan naar eh, de sport toe en met name het voetbal. In 1981 vandaag. Het Nederlands voetbalelftal houdt de hoop op de deelname van het WK voetbal 1982 levend door België in Rotterdam met 3-0 te verslaan. Ruud Geels en Frans Thijssen speelden hun laatste interland destijds voor Oranje. En zes jaar later, in 1987, het Nederlandse voetbalelftal doet een goede stap op weg naar het EK voetbal 1988 door Polen in Zapweren met 2-0 te verslaan. Ruud Gullit maakt beide doelpunten en de PSV'er Berry van Aalen maakt zijn debuut voor Oranje. En we weten allemaal hoe het in 88 is afgelopen. Toen werden we kampioen hè? en nu zijn we er gewoon helemaal niet bij. Nou, we gaan eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn natuurlijk. Dat was in 1890. Eisenhower, ja ja. D.D. Eisenhower. Hij was een Amerikaans opperbevelhebber tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 34e president van de Verenigde Staten. En hij overleed in 1969. Vandaag zou jarig zijn geweest Barend Barendse, waar het niet dat hij is overleden in 1981. Hij werd geboren in 1907. Hij was een Nederlands sportverslaggever en presentator. Ik kan me het programma nog wel herinneren bij Barend op schoot of zoiets. Ja, er zat hij allemaal van die eh, Hollandse liedjes te draaien. Was wel gezellig. 1925, Friso Wiegersma werd geboren. Hij overleed in 2006. Hij was een Nederlandse liedjeschrijver en kunstschilder en de partner van Wim Zonneveld, waar hij ook diverse dingen voor heeft gedaan. In 1926 werd geboren Willy Alberti. Hij was natuurlijk een Nederlands zanger en de vader van. Hè? En hij overleed in 1985. En vandaag is jarig Roger Moore, Brits acteur natuurlijk. Hij werd geboren in 1927. En in 1936 zag Hans Krij senior het levenslicht. Hij is natuurlijk een Nederlands voetballer en commentator, maar volgens mij is hij ook nog trainer geweest, maar dat staat er niet bij. En good old Cliff Richard is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1940. Er zijn er een hoop eh, Els vandaag, ja. Paul Witteman is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1946. En Margriet Eshuis, ja, schitterende zangeres natuurlijk, hè. Eh, zij zag het levenslicht in 1952 en ik denk dat dit bijna de laatste wordt. Ja, Bas Muis, wie kent hem niet? Als Stefano Sandoz, Sanders uit GTST. Hij is vandaag jarig. Hij werd in 1976 geboren en twee jaar later in 1978 kwam Usher op de wereld. Hij is natuurlijk een Amerikaanse R&B-zanger. Zijn er nog mensen overleden vandaag die een beetje de moeite waard zijn? Oh jawel, 1944, Erwin Rommel, Duits veldmaarschalk. Hij werd 52 jaar, volgens mij uh, slikte hij een zelfmoordpil toen. En Bing Crosby, hij werd 74 eh, jaar oud, hij overleed in 1977 hè, van eh, Dreaming of a White Christmas, was wel zijn beroemdste, dacht ik zo en Freddy Fender. Ja, heb ik ook nog wel eh, wat plaatjes van. Amerikaans countryzanger. Hij overleed in 2006 op 69-jarige leeftijd. En we hebben nog wat weer In 1992 eh, was de laagste minimumtemperatuur min 1,8 graden. En het warmst werd het in 1990 met een maximumtemperatuur van 22,6 graden. De langste zonneschijn was in 1910 met 9,5 uur. En in 1993 Nee, wacht even, ik zit verkeerd te lezen. Ja, in 1993 toen regende het het langst met bijna 14 uur, 13,8 uur. Oh, ongelooflijk, ja. Nou, dat was, eh, weet je wel, voor deze <clears throat> woensdag 14 oktober 2015. De Vergeten Hits. 24 uur per dag, Radio Els. say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love, saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of chapters. girls in synthesis. And I ain't got no money. songs that please the But I'm hoping to kick this light it's glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. Assis to assis, tot stof zult gij wederkeren. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het altijd zo mooi van David Bowie, want die heeft zoveel eh, verschillende muziekstromen meegemaakt in zijn carrière. En in 1980 eh, kon hij gewoon weer een hele andere weg inslaan. Als je dat vergelijkt met de jaren 70 of zo. Toen was het echt glitterrock wat hij deed. Eh, dit is nog totaal wat anders. Welkom in de Show op Radio ls 558. En je hebt grote kans dat dit eh, een beetje een lang uurtje wordt. Want we hebben nog wat goed te maken van gisteren. Toen we er opeens zomaar vandoor waren na drie kwartier. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja, ja, ja. We gaan hier lekker door naar 1986 met Sophia George. En een bijzonder, bijzonder leuk plaatje hoor. Hier is Girly Girly. Goedemiddag je luistert naar Radio Els 558 en we doen hier de afwasshow tot uh, minstens 6 uur. You just a flash, you don't whirly. Him have one up here, one down there, one in a Nova, one down a One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work. man like them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spar. One getty getty, one fretty fretty, and him no drink no other milk. But Betty, you too girly girly. You just a flashy Johnny Whirly. Young man, you too girly girly. You just a flashy Johnny Whirly. You too girly girly. You're just a flash, you tell me whirly. Young man, you're too girly, girly. You're just a flash, you tell me whirly. jij waar ze het over hebben, als Ik heb geen idee. Ik kan er niks van verstaan. Echt niet. Je hoorde eh, Girly Girly, dat verstond ik dan wel. Van Sofia George. Ze er toen een aardig hitje mee in 1986. Donderdag overdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Vooral in de middag en avond volgen er wel vanuit het oosten perioden met regen. De middagtemperatuur ligt tussen de 11 graden in het noordwesten en 6 graden in het zuidoosten van het land. De wind waait meestal uit een noordelijke richting en is zwak tot matig en in het noorden, noordelijk kustgebied af en toe vrij krachtig. Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. muziekstuk wat thuis hoort in de categorie Zeezender Memories. Dat kun je rustig zeggen van dit plaatje uit 1978. Want we hebben het hier over Het Wind en Fire en Fantasy. En als ik het plaatje hoort, dan... Eh, het was volgens mij een beetje in het najaar dat dit plaatje een hit was. Dan eh, zag ik gewoon voor me die good old lazy lady deinend in de golven. Ja, ja, ja, ja. We gaan eens even kijken of we nog wel een paar nieuwsberichtjes hebben. Ja, ik heb er nog een paar gevonden die Els me even aan kon reiken. Voor het onderhoud van de belangrijkste waterwegen met hun bruggen en sluizen is tot 2020 400 miljoen euro extra nodig. Dat stelt de Algemene Rijk Rekenkamer die de uitgaven van het Rijk controleert woensdag. De Rekenkamer waarschuwt dat tekorten kunnen leiden tot achterstallig onderhoud. Daardoor groeit de kans op nog meer kosten en veel hinder voor het scheepvaartverkeer. Even kijken. Ja, het ruimhartige beleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel ten aanzien van vluchtelingen uit het Midden-Oosten stuit op steeds meer verzet, vooral in de eigen gelederen. Binnen Merkels Christendemocratische Unie, het CDU, circuleert, een brandbrief gericht tegen de politiek van de open grenzen. Dat meldde vandaag de krant Beeld. Volgens Beeld staan er al 126 handtekeningen onder, ook van onvooraanstaande voor CDU'ers. Beeld spreekt van een opstand tegen Angela Merkel. Oh, dit is ook wel een aardig leuk bericht. Vrouwen in Overijssel hebben de grootste borsten. Op de voet gevolgd door de Drentse dames. In Zeeland zijn de dames het minst bedeeld. De cupmaten D, E en F wordt in Overijssel en Drenthe het meest verkocht. Dit blijkt uit een onderzoek van Europa's grootste online erotiekwarenhuis Pabo.nl. Eh, vrouwen die een wat groter geschapen man zoeken, kunnen het best op jacht gaan in de provincies Friesland en Noord-Holland. Respectievelijk 8 en 7 procent van de condooms die daar besteld worden zijn maat XXL. Maar stelt K. Bolle van eh, Pabo, het kan ook zo zijn dat die mannen daar vooral een groot ego hebben. In Flevoland worden de meeste sekszweepjes verkocht en in Utrecht zijn hand... Eh, handboeien <laughs> Ja, ik moet hier gelijk even iets opzoeken. Ik moet even op mijn mobiel naar nu.nl en ik zie dat we 105 kilometer file hebben momenteel. En eh, ik zal even kijken of ik de grootste eruit kan pikken. 12,7 kilometer op eh, de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort, tussen Naden en knooppunt Eemnes. En even kijken of we nog een grotere hebben. 11,3 kilometer op dezelfde A1, langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen Kootwijk en Twello. Nou, het valt allemaal wel mee hoor, geloof ik, Els. Ja. Zullen we nog even kijken of ik er eentje kan vinden? 9,7 kilometer op de A2 tussen Utrecht en bos Tussen Culemborg en Zaal, Zal, Zaltbommel. Hey, dat is trouwens een mooi plaatsje, Zaltbommel. Daar ben ik eh, van de winter zelfs nog op de fiets geweest. het was daar heel mooi. Die hebben een heel mooi uh, eh, stadscentrum. En dat is pas helemaal gerenoveerd. moet je echt eens een keer gaan kijken. Op de A6 tussen Muiden en Lelystad 9,1 kilometer langzaam rijdend verkeer. En eh, even kijken of ik er nog eentje. Dus ik even te scrollen. Broem, broem, broem, broem. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Naar beneden. 12,8 kilometer op de A12 tussen Utrecht en Arnhem, En dat is allemaal bij Maasbergen en de afrit naar Oosterbeek. Daar staat het altijd vast rond dit tijdstip. 10,4 kilometer op de A12 tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. En 7,5 kilometer op de A12 tussen Nieuweburg en knooppunt Gouwen. We gaan nou richting, Amsterdam, of eh, richting Rotterdam toe. 9 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Berkel en Roderijs. Dat is op de A13. En op de A15 staat 9,2 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht Oost. Nou, ik vind het geloof wel goed. Ook nog één groot hoor, 14 kilometer. Tussen Rotterdam en Breda bij knooppunt Ridderkerk en bij knooppunt Klaverpolder. Ja, het is een beetje slechte weer en dan gaan we gewoon al die files natuurlijk weer krijgen. Hè? Ja, dat eh, is eigenlijk onvermijdelijk. <clears throat> en ik merk het ook aan mijn strotten met de herfst in gaan, want ik ben eh, steeds half-half verkouden. En dan zit er iets rots in je keel en dat is een beetje moeilijk als je ook nog eens een keer disjockey wil spelen. Eh, we zijn toegekomen hier in de Avashow aan de klap op de knieplaat. Wat is dat? Nou, dat is een gewoon een lekker muziekje, vaak uit het verre verleden, waar je lekker op kan meeklappen op je knie of op je dijen of waar je dan ook maar wil. Van mijn part op je schoonmoeder of op je schoonvader. De klap op de knieënplaat. En voor vandaag is dat een hele mooie van de Equals uit 1968 en het is allemaal getiteld Baby Come Back. Denk wat hoor ik nu allemaal weer in mijn radio? Ik heb dit plaatje nog nooit gehoord of nooit... Eh, er zit geen herkenning in. Nou, voor mij toevallig dan wel, omdat ik dit plaatje wel ken. Maar het is duidelijk eentje uit de vergeten hits. En dit kwam zelfs uit 1972. Het heet allemaal weer We're On Our Way en het wordt uitgevoerd door Chris, Chris Hotz. Wil je meer van dat soort plaatjes horen hier op Radio Els 558, dan moet je gewoon zaterdagmiddag of zondagmiddag luisteren. Want dan doen we hier de Nederlandse top 40, maar dan wel van 40 jaar geleden. Dus er komen al die hitjes weer voorbij, ook de onbekende.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 En dat is hartstikke leuk om te horen en voor mij leuk om te doen. We gaan naar 1983 toe in de Ava Show. We gaan naar Robert Plant van Led Zeppelin, van Zeppie, weet je nog? Hij startte daarna een beetje een solo carrière en dit is toch wel een van zijn grote hits geweest als zijnde solozanger. Welkom in de Show. We gaan misschien wel een poosje door na 6 uur. Dat hangt een beetje van de muziekjes af en of ik eh, er nog zin in heb natuurlijk. Ja. dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. It is wow. In the Dishes Show. een timmerman zou zijn, daar kwam het een beetje op neer. Wil je dan nog wel steeds met me trouwen? Ja, ja, ja. Je hoorde de Four Tops uit 1968, If I Were a Carpenter. En ik weet niet of het je opgevallen is of als je ergens moet zijn. We hebben hier geen tijd zijn gedaan, om zes uur. Dat hoort eigenlijk natuurlijk wel, maar we gaan zo nog even een kwartiertje door of zo. Het is inmiddels eh, drie minuten over de klok van zes uur geworden. Je luistert nog steeds naar de Show op Radio Ls 558 dit had ook de klap op de knieënplaat kunnen zijn hoor. Echt, je mag het eh, alsnog doen natuurlijk hè. Ja, ja, ja. 1991 voor Simply Red en het schitterende Something Got Me Started. did to you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up. nu erg als je Something Got Me Started gaat zingen natuurlijk. Maar dan moet je ook wel eens een keer natuurlijk weer gewoon je mond houden natuurlijk. Joris, Simply Red, weet je wel, die, eh, volgens mij toch die zanger met dat hele rode haar. Hè? Ja, dat dacht ik wel. Schitterende muziek hebben ze gemaakt. Dit stamt uit 1991. En dan moet ik even oppassen, want ik werk nu met twee playlisten tegelijk. Die van gisteren een stuk en die van vandaag. Dus dat wordt even een beetje ingewikkeld. Daar hebben jullie natuurlijk geen boodschap aan. Eh, wacht, deze. Ja. <laughs> De afwasshow. <laughs> Oh, lekkere dansen Els. We gaan even een dansje maken. Ja, ja, ja. We gaan terug naar 1979. Met eh, de Village People, hè? Ja, ja, ja. En ze zijn allemaal in de marine gegaan. Doris heeft daar vroeger ook eens een plaatje over gemaakt. Is ook zo leuk. Hier zijn de Village People en In the Navy. Working you find pleasure? Search the world for treasure. Learn science, technology. to fly, play, and sports a skin dive, study oceanography. Sign up for the big band or sit in the grandstand when your team and others meet. In the Navy, yes, you can sail the seven seas. In the Navy, yes, you can put your mind at ease. de regelmatige luisteraar zal het herkend hebben. Dit is weer het tuintje van gehoorzaamheid. Hè? Dat het weer afgelopen is met de pret voor vandaag. We deden het afwasshow vandaag voor woensdag 14 oktober in het jaar des alles 2015. Morgen zijn we er uiteraard weer. weer. Vrijdag zijn we er ook. En vrijdagavond wordt tijdens de afwasshow-vergadering de nieuwe l gekozen. En daar kun je alles op lezen op eh, www.facebook.com slash eh, Radio Els 558 zo ongeveer. Ja, aan de website wordt nog gebouwd. Zodra die beschikbaar is, komen dat soort weetjes en dingetjes natuurlijk ook op onze website te staan. Het adres daarvan is www.radioels.nl. Ik heb nog één plaatje voor je en dat is ook eigenlijk wel een bijzonder plaatje hoor. Het stamt uit 1984 en Sheila E. dat was een achtergrondzangeres in... Eh, bij Prins. Ja, Prins ken natuurlijk wel, maar Sheila is wat minder bekend. Maar ze dacht in 1984, ik kan het zelf ook wel. Dus ze heeft toen een aardig hitje gehad met de Bel of Sint Mark. Dat wordt de laatste van deze kant. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. sí eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwas Show.